en kon hij het internationale ruimtestation ISS niet meer bereiken. Daarom werd de capsule weer teruggestuurd naar de aarde... Boeing benadrukt dat de vlucht niet is mislukt, want het was een testvlucht. Bovendien was ook de nachtelijke landing heel belangrijk voor de test. De man die gisteravond werd doodgestoken op straat in Den Haag... was een 20-jarige speler van amateurvoetbalclub HVV Laakwartier. Vanmiddag staan spelers en begeleiders stil bij zijn dood. Op basis van informatie van getuigen zijn vier verdachten opgepakt. Gisteravond drie, vanochtend nog één. Drie van hen zijn 19 jaar oud, de vierde is 28. Over de toedracht is nog niets duidelijk. In een onderzoek naar een serie nachtelijke branden in Vlaardingen is een verdachte opgepakt. Het gaat om een man van 21 die in Vlaardingen woont. De afgelopen weken zijn in de stad tientallen branden gesticht. Vooral auto's en containers waren het doelwit. De man is vrijdagavond thuis opgepakt. De politie vond daar onder meer een vuurwapen en levensgevaarlijke zelfgeknutselde vuurwerkbommen. In Spanje is de hoofdprijs van de megaloterij El Gordo al na een paar minuten gevallen. Iedereen met een heel winnend lot krijgt 4 miljoen euro. Elk lotnummer is 170 keer verkocht. El Gordo is de jaarlijkse kerstloterij in Spanje. Met een prijzengeld van 2,5 miljard euro is het de grootste loterij ter wereld. Ajax heeft de laatste wedstrijd voor de winterstop gewonnen. In de arena werd ADO Den Haag opgerold met 6-1. Door de overwinning heeft Ajax weer afstand genomen van nummer 2 AZ... dat gisteren bij Sparta verloor met 3-0. Het weer nog vanmiddag bewolkt en van tijd tot tijd regen.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 The third thing at Christmas that's such a pain to me. Hangovers, rigging up the lights and finding a Christmas tree. The fourth thing at Christmas that's such a pain to me. Sending Christmas cards, hangovers, rigging up the lights. Christmas cards, hangovers, rigging up the lights, and finding a Christmas tree. The sixth thing at Christmas that's such a pain to me. Facing my in-laws, five months of bills. I hate those Christmas cards is rigging up these lights and finding a Christmas tree. The seventh thing at Christmas that's such a pain to me. The Salvation Army facing my in-laws. Five months of bills. Standing Christmas cards. Oh, jeez. I'm trying to rig up these lights and finding a Christmas tree. The eighth thing at Christmas that's such a pain to me. these cards. Uh, Edith, get me a beer, huh? Well, we have no extension cords. Finding a Christmas tree, The ninth thing at Christmas that's such a pain to me. Finding parking spaces. Daddy, I want some candy. Donations. Facing my in-laws. I want some bills. Writing out those Christmas cards. Hangovers. Now, why the hell are they blinking? I'm finding a Christmas tree sisters, that's such a pain to me. Batteries not included. No parking spaces. Buy me something. Get a job, you bum. Stop facing the in-laws. Five months of bills. Yo ho, sending Christmas cards. Oh, jeez, look at this. One light goes out, they all go out. And finding a Christmas tree. The eleventh thing at Christmas, that's such a pain to me. Stale TV special. Batteries not included. No parking spaces. bitch. I hate her. Five months of Oh, I don't even know half these people. Oh, who's got the toilet paper? Turn a flashlight on your fuse. And binding a Christmas tree.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 Write my own checks like I write what I sing. Yeah, stop watching. Lost, it's chopping. You like my hair? She thinks, just drop it. I see it, I like it, I want it. ZFM wenst je allemaal fijne dagen en...